uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na drie dagen onderhandelen is er in Brussel nog steeds geen akkoord... over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting van de EU. De zogenoemde groep zuinige landen willen dat het herstelfonds... vooral zal bestaan uit leningen. Met name Finland en Zweden willen dat. Nederland is bereid een deel van het fonds uit te geven als giften. Maar in ruil daarvoor moeten landen als Spanje en Italië... hervormingen doorvoeren. En daar is Italië fel op tegen. Het oplopende aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland... leidt waarschijnlijk over enkele weken tot meer IC-opnames. Dat zei hoogleraar infectiepreventie Andrea Vos op NPO Radio 1. Vos is lid van het Outbreak Management Team... dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen. Hij zegt dat de stijging te verwachten was na het loslaten van de lockdown... en spreekt van een hobbel en niet van de gevreesde tweede golf. Die verwacht hij pas in de winter als het griepseizoen aanbreekt. De afgelopen dagen hebben veel meer Nederlanders gebeld om een coronatest in te plannen. Tot half zeven vanavond waren er ruim 60% meer telefoontjes met het centrale telefoonnummer vergeleken met een week geleden. Het is onduidelijk waarom er vaker is gebeld. Afgelopen week werd duidelijk dat de bereidheid van mensen met klachten om zich te laten testen beperkt is. Eerder vandaag bleek dat van de anderhalf miljoen tests die sinds juni beschikbaar zijn er 1 miljoen niet zijn gebruikt. In Waalwijk is vanochtend een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van bol.com. De overvallers bedreigden twee beveiligers van het pand. Die bleven ongedeerd. Volgens de beveiligers doken de overvallers rond 9 uur op en bleven ze urenlang binnen. Rond 3 uur middags wisten de beveiligers een voorbijganger te waarschuwen die de politie belde. De daders zijn nog niet achterhaald. Of ze spullen hebben meegenomen is nog onduidelijk. Het weer. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen. Minima rond 13 graden. Morgen blijft het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt 18 tot 22 graden.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 May I the girl them banana farmer. Do all of them I request me banana. Till I come and them no want go home. Them me one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Them me three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I make her recommend her my banana. Tía mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them You know say that so me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele.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 Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dan weg van jou Hij zegt maar als je het opvlokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen aan weer weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.